City Dijkers met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Rhode Island is nog altijd een klopjacht gaande op de schutter... die op een universiteit twee mensen doodschat. Die schietpartij was op de Brown University in Providence, een stad in de buurt van Boston. De schutter is nog niet opgepakt. De universiteit roept studenten daarom nog steeds op om deuren op slot te houden en binnen te blijven. In de woning van de spookrijder die eerder vanavond een ongeluk veroorzaakte op de A58 bij Tilburg zijn twee jonge kinderen gevonden met steekwonden. Ze zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De spookrijder is de vader van die twee kinderen. De woning in Moergestel werd door de politie bezocht... om de familie van de man op de hoogte te brengen van de aanrijding. Omdat er niemand opendeed, werd de deur opengebroken. Bij het ongeval op de snelweg waren bij elkaar zeven auto's betrokken. Alleen de spookrijder raakte zwaar gewond. De vrijlating van 123 politieke gevangenen in Belarus... is volgens demissionair minister Van Wil goed nieuws. Maar wijst er ook op dat er nog veel tegenstanders van dictator Lukashenko vastzitten. Onder de mensen die zijn vrijgelaten zijn bekende namen. Het gaat onder andere om de man die drie jaar geleden een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede was. Het tv-programma Even Tot Hier heeft ruim 3 miljoen euro opgehaald voor ambulances en medische spullen voor Oekraïne. Presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woel maakten de eindopbrengst gisteravond bekend in de laatste aflevering van het seizoen. Even tot hier startte in de eerste uitzending met de inzamelingsactie voor Oekraïne. De Oekraïense accordeonspeler Oleg, die in Nederland woont, was het boegbeeld van de actie. En kwam elke aflevering terug om het publiek aan te sporen om te doneren. Het weer op, op veel plaatsen mist. Het is wel droog bij 1 tot 8 graden.